Europese en Amerikaanse leiders zijn positief na een nieuw gesprek tussen de presidenten Zelensky en Trump. Zowel Zelensky als Trump zegt dat er veel vooruitgang is geboekt zonder in detail te treden. Bij een treinongeluk in het zuiden van Mexico zijn 13 mensen omgekomen. Ook raakten 100 passagiers gewond. Een trein ontspoorde en kantelde in een bocht. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Bij vuurwerkwinkels die vannacht te lopen gingen zijn rijen ontstaan. Volgens de branchevereniging wordt er dit jaar extra veel vuurwerk verkocht. Waarschijnlijk omdat er volgend jaar een verbod in de lucht hangt. Het weer. Door mist en lichte vorst kan het glad zijn. In het midden en zuiden is het code geel. Verder vandaag bewolkt en kans op een bui bij 2 tot 6 graden. Dit is ZFM. 106.9 FM. I didn't hear what you were saying. I live on all emotion, baby. I answer questions, never maybe. And I'm not kind if you betray me. So who the hell are you to save me?